Later met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif te hebben gedood. Zijn omroep bevestigt zijn dood en die van vier andere medewerkers van de nieuwszender. Sharif was een van de belangrijkste journalisten die nog actief was in de Gazastrook. Hij was regelmatig in kogelwerende kleding op tv te zien, bijvoorbeeld vanuit ziekenhuizen en terwijl hulpgoederen aankwamen. Israël had Sharif er eerder van beschuldigd lid te zijn van Hamas. Ook nu herhaalt het leger die beschuldiging. Al Jazeera spreekt die opnieuw tegen. Anas al-Sharif was 28 jaar. Bij Tessel is een zwemmer overleden, meldt de politie. Twee anderen konden worden gered. De zwemmers zijn vanmiddag terechtgekomen in een sterke stroming. Er werden meerdere reddingsboten, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Eerder op de dag was er ook al een zoekactie op touw gezet bij Tessel. Na de vondst van een lege kano, daarbij werd niemand gevonden. Over de identiteit van het omgekomen slachtoffer is niets bekend gemaakt. Hoe het met de andere twee gaat is ook niet duidelijk. In het noordwesten van Turkije is zondagavond een aardbeving geweest met een kracht van 6,1. Lokale media melden dat de beving ook in omliggende provincies is gevoeld. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer van Istanbul vandaan. Er is één dode gemeld, een oudere vrouw, overleed kort nadat ze onder een ingestort gebouw vandaan werd gehaald. Er zijn ook enkele naschokken geweest. Waarschijnlijk komt de tweede hittegolf van deze zomer eraan. Vanaf dinsdag ligt de temperatuur in het zuiden ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het 34 graden worden. Woensdag en donderdag is het mogelijk nog iets warmer. Maar dan neemt ook de kans op buien en onweer toe. Voor een hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar meer dan 25 graden zijn... waarvan drie keer 30 graden of meer. Het weer, vannacht helder en het koelt flink af tot een graad of 10.